Maar de VVD blijft voorlopig tegen. Die partij zegt dat een verbod niks oplost, omdat juist illegaal vuurwerk de grootste problemen veroorzaakt. Er is binnen de VVD-fractie wel discussie over. Over drie weken wordt er gedebatteerd over een mogelijk vuurwerkverbod. Mijn collega's in Den Haag denken dat de VVD voor die tijd misschien nog van gedachten verandert. In Roemenië willen ze zo snel mogelijk duidelijkheid over de kunstdroof in het Drents Museum. Bij de inbraak afgelopen weekend werden een waardevolle gouden helm en drie armbanden gestolen. Belangrijke Roemeense kunstvoorwerpen. Verslaggever Edwin van den Berg is afgereisd naar Roemenië en nam een kijkje in het museum waar de kunstschat normaal te zien is komt de gouden helm ooit nog terug in deze vitrine? Maar dat is niet de enige vraag die hier leeft. Want was de beveiliging van het Drents Museum die nacht zoals afgesproken in de overeenkomst? En waren de vitrines voldoende robuust en beveiligd? Op die vragen wil de directeur hier zo snel mogelijk een antwoord uit Assen. De politie heeft inmiddels meer dan 150 tips binnengekregen over de kunstroof in Assen. Of er al bruikbare tips tussen zitten wil de politie niet zeggen. We wisten al dat veel vrouwen het plaatsen van een spiraaltje pijnlijk vinden. Maar uit onderzoek van Ipsos INO blijkt dat het vrijwel altijd pijn doet. Namelijk in 96% van de gevallen. Veel vrouwen zijn zo bang voor die pijn dat ze maar kiezen voor andere anticonceptiemiddelen. Dat geldt niet voor Simone, al deed het ook bij haar pijn. Ik zou zeggen eh, menstruatiekrampen, maar dan keer vijf. Ik heb er eerst heel veel over gelezen. En daarna heb ik paracetamol en ibuprofen ingenomen. Een uur van tevoren op aanraden van de huisarts. En bij de gynaecoloog waren ze eigenlijk verbaasd dat ik dat had genomen. Oh ja? Ja, toen zei ze, oh, de volle dosis. Uit onderzoek blijkt dat ze niet de enige is. Eén op de vijf vrouwen krijgt helemaal niet het advies om pijnstillers te slikken voor het plaatsen van een spiraaltje. Het weer, vanavond en vannacht nog wat regen. Morgenochtend droogt het op. We krijgen een rustige woensdag met af en toe zon bij maximaal 8 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand bij de ANWB. Vooral aan de noordkant van Amsterdam is veel vertraging door de problemen op de A8 richting Zaanstad. De weg is daar nog altijd dicht bij Assen-Delft voor bergingswerkzaamheden na een ongeluk met een vrachtwagen. Het verkeer wordt er langs geleid via een af- en oprit. Verkeer richting Alkmaar kan beter omrijden via de A9. Op de A9 is het inmiddels wel extra druk richting Alkmaar. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen Aalsmeer en Knaalpunt Velzen. De extra reistijd is daar een kwartier. Verder staan de files op de A4 Den Haag-Amsterdam bij de Tunnel, 2 kilometer met een kwartier vertraging. Door een te hoge vrachtwagen is de weg daar helemaal dicht. A5 Hoofddorp richting Amsterdam voor de aansluiting met de A10. 4 kilometer file met daar 10 minuten op onthoud. Verder drukte op de A27 vanuit Almere tussen Almere Hout en Huizen 4 kilometer file. Daar is de vertraging zo'n 10 minuten.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 Maar allemaal afkomstig uit het centrum van een meisje uit het zuiden. Er goedkoop uitzien is erg duur, zoals we leren in Hey There Dolly. Warm aanbevolen. In Baby Blue zingt ze... Je hebt een vreugdevuur gemaakt met de vintage kleren die ik dacht dat je leuk zou vinden. Ik denk dat het in brandsteker van je heeft geholpen om die nacht rust te vinden. Tequila Whisky is de afsluiter van dit blokje. last night trouble, didn't mean to cause you pain You just knew what you wanted and I couldn't say the same is het favoriete album van de maand. Flatland Forever bevat 25 nummers met klassiekers, demo's en een paar nieuwe songs. Three Car Garage is de eerste single van Flatland Cavalry. Dit liefdesverhaal bloeit op in razendsnelle picking en een refrein dat kan aanzetten tot meezingen. weather in this three-car garage Solving all my problems Come as you are Panoramic view On the other side Cooler in between us Stock cold and light Memories paint the walls tell our story A modest montage That you and me and our three car garage Couches on both sides Seen better days like a stone has a heart Throw them away Drum set in the corner And play the time on we usually fire up that Weber every Saturday night. When the party winds down, bring out some old guitars and sing a couple songs straight from the heart. Cameron Marlowe verwierf bekendheid door zijn krachtige stem en authentieke songwriting. Hij heeft met Hello Whiskey opnieuw zijn vermogen aangetoond om diepe emoties over te brengen. De muziekstijl van Cameron Marlowe beweegt zich vaak tussen country en Americana, wat ook nu weer duidelijk naar voren komt. Hello Whiskey, goodbye pain. move on from a memory. I thought I was strong, guess I was wrong. Hell, I am. I've been tossing and turning, crying and hurting. Ain't nothing working on helping my heart to heal. I've been spinning my wheels and beer and gin, the weed and the wine, and now and then to tequila. Yeah, I need. van deze week. Het duurde lang voordat J.D. Sutter zijn eerste grote hit had... omdat hij bezig was zijn beste materiaal weg te geven aan zijn beroemde vrienden. Maar hij was uiteindelijk op zoek naar zichzelf op Your Only Lonely. En aangezien het nummer erin slaagde veel fans kennis te laten maken... met zijn indrukwekkende oeuvre... was het een succes dat veel verder ging dan wat het in de hitlijsten deed. hobby's volleybal en zingen, met name country boeit haar. Day Late en een Buck Short is daar het perfecte voorbeeld van. You packed that mossy oak One case of 308 and caught you a blue-eyed doe But ain't tell you were chasing Said you'd be home by Sunday But I went to church alone It's 2 p.m. on Monday and here you come buck short. Hey! Go ahead, boy, shoot your shot. Talk your way out of this one. Point blank, yeah, you got caught. And there's nowhere left to run. Red-handed with that shade. Pink lipstick on your collar.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 A Sleep at the Wheel. sense town, I'll dance around. Board up your windows, the big Terwijl wij hier in Nederland in de winter zitten en de lucht grotendeels grijs blijft, neemt de Rose City Band alvast een voorschot op de zomer met Radio Song. Frankie Linde en Tom Eilenbos is een pronkstuk dat zonder enige twijfel toegevoegd kan worden aan de bluesbibliotheek van onze zuiderburen. Het heeft meer dan voldoende oog voor het verleden en weet zich toch in de moderne tijd te nestelen. A Worried Man Blues. Crossroads. Countrymuziek uit alle windstreken. I lay me down to sleep Went across the river And I lay me down to sleep Went across the river Laid me down to sleep When I woke up I shackles on my feet It takes a worried man To sing a worried song It takes a worried man To sing a worried. song to a worried man, to sing a worried song. I'm worried now, but I won't be worried long. Hey, Mr. Judge, what's gonna be my fine? Hey, Mr. Judge, what's gonna be my fine? Hey, Mr. Judge, what's gonna be my fine? 21 long years on the Rocky Mountain line. It takes a worried man to sing a worried song. It takes a worried man to sing a worried song. It takes a worried man to sing a worried song. I'm worried now be worried long. Train comes a rolling, 21 coaches long comes a rolling, 21 coaches long. Train comes a rolling, 21 coaches long. The woman I love, she's on that train and gone. It takes a red man to sing a red song. It takes a red man to sing a red song. It takes a red man to sing a worried song. I'm worried now, but I won't be worried long. It takes a worried man to sing a worried song. It takes a worried man to sing a worried song. It takes a worried man to sing a worried song. I'm worried blokje country songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma. Wij hopen met I Believe in Life iedereen een gevoel te geven dat het kan. Dat er een mogelijkheid is, dat het beter wordt. Dat we de keuze hebben om het juiste te doen. Voor onszelf en voor onze omgeving. Mel VF is de vertolkster. best to keep it up and try to smile. But the wine is just a bottle with a price. So, do you wait for change of color? Don't you wanna waste your time? Cause all we feel is empty when we stay and wait around, afraid to try. Cause the time we have just right here. Let's go to the moon and make it right. een sfeervol, geslaagd werkstuk van het Nederlandse roots duo Tipjaar met het bluegrass getinte Standing on the Corner. stukje country uit eigen land. Wake Up Little Baby is een song van Rosie Flores, een Amerikaanse zangeres en gitariste die bekend staat om haar werk in de rockabilly en de country. is het favoriete album van de maand. De tekst van Humble Folks gaat over het waarderen van eenvoudige dingen in het leven en het eren van de mensen die je hebt grootgebracht en gesteund. Het nummer heeft een warme, nostalgische sfeer en benadrukt de band tussen familie en gemeenschap. Flatland Cavalry met opnieuw een song van het album van de maand. Muziek heeft altijd veel pijn in zich gehad. Als ik een nummer schrijf, herken ik die pijn. Maar ik geloof ook in herstel en verlossing. En dat wilde ik op deze plaat onderzoeken.